Zes uur. Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. In Maarten kunnen waarschijnlijk vandaag al de eerste vliegtuigen landen met hulpgoederen voor de bewoners, dat zegt de marine. De luchthaven is belangrijk voor de hulpverlening, maar raakte onbruikbaar door orkaan Irma. De marine probeert ook aan te meren met het schip de Pelikaan. Dat heeft water, voedsel en vrachtwagens aan boord. En kan direct kijken of het eiland al toegankelijk is voor een groter marineschip dat ook onderweg is. Het is nog altijd onduidelijk welke schade Irma precies heeft aangericht... en of er op het Nederlandse deel van Sint Maarten slachtoffers zijn. Het dodental op het Franse gedeelte is naar beneden bijgesteld naar vier. Op het eiland zijn plunderingen uitgebroken. De gemeente Amsterdam begint de illegale verhuur van accommodaties aan toeristen onder controle te krijgen. De ongebreidelde groei van websites als Airbnb in Amsterdam is voorbij, zegt wethouder Evans. Met strenge controles worden steeds meer woningen ontdekt die permanent aan toeristen worden verhuurd en waar niemand meer woont. Vanaf 1 oktober geldt er ook een meldplicht voor iedereen die toeristen wil ontvangen. Maar volgens de SP-wethouder is eigenlijk een landelijke wet nodig. De Franse autocoureur die afgelopen zaterdag crashte op het circuit van Zandvoort is overleden. De man van 62 lag in kritieke toestand in het ziekenhuis en is daar aan zijn verwondingen bezweken. De coureur deed mee aan een historische race in een auto van bijna 50 jaar oud. Hij vloog al in de eerste ronde van de race uit de bocht. Koning Willem-Alexander rijdt op Prinsjesdag weer de normale route. Vorig jaar waren er op de weg van Paleis Noordeinde naar de Ridderzaal... werkzaamheden waardoor hij moest omrijden. De bouw van een ondergrondse parkeergarage vlakbij het Binnenhof is nu klaar. Net als vorig jaar rijden de koning en koningin in de glazen koets... omdat de gouden koets wordt gerestaureerd. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en gaat het vanuit het noordwesten regenen. Morgen wordt een natte en grijze dag bij zo'n 16 graden. Zaterdag buien, maar ook af en toe zon en 17 graden. Zondag minder buien. Dit was het NOS Journal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. De meeste files staan in het midden van het land. Op de A1 onder andere van Apeldoorn naar Amsterdam... tussen Barneveld en Amersfoort ongeveer een half uur verdraging door een auto met pech. De linkerrijstok is daar dicht. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Empel en Waardenburg een half uur op onthoud.